de clown. Lach door je tranen heen, Speel de clown. En zorg dat iedereen om je moet lachen, de clown. speel de clown, up en down, kent iedereen up en down. Moet je alleen van binnen verwerken. Laat niks merken, speel de clown. Stoot flink je kop, val op je snuit. Sta vlug weer op en glij weer eens uit. Speel de clown. Lach maar eens niet. Speel de clown. In het grote circus zie je hem vallen en opstaan. Na een paar foute salto's met moeite weer doorgaan. Geen verschil tussen mensen en verscheurende dieren. Ze kletsen op hun dijen, lachen, brullen, vieren. Mensen, houd toch op met dat stommige giechel! Want jullie kijken in de spiegel. Naar de clown. Die door zijn tranen heen. Naar de clown. Die lijkt op iedereen. En moet je nou niet lachen. Om die clown. Om die clown. Up and down kent iedereen. Up en down moet je alleen van binnen verwerken. Laat niks merken, speel de clown, speel de clown, speel de clown.